Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De sportkeuring van mannen boven de 45 jaar lijkt te kort te schieten. Bij een belangrijk deel van de sporters wordt een vernauwing van de kransslagaders niet ontdekt. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Aan het onderzoek deden 314 sporters mee die zonder problemen door de sportkeuring waren gekomen. Bij een aanvullende CT-scan bleek dat bij 17% van hen de kransslagaders waren vernauwd door vet- of kalkafzettingen. Ze liepen daardoor een hogere kans op een hartstilstand. 5% kreeg het advies om niet meer tot het uiterste te gaan bij het sporten. De onderzoekers adviseren om de sportkeuring aan te vullen met een CT-scan. De regering van Sierra Leone legt over twee weken het land vier dagen helemaal plat om de verspreiding van het ebola-virus te stoppen. De inwoners van het West-Afrikaanse land mogen in die vier dagen hun huis niet uit. In die tijd sporen hulpverleners mensen op die symptomen van ebola vertonen. In de buurt van de grens met Guinea zijn al duizenden agenten en militairen actief om dorpen waar veel mensen met het virus besmet zijn af te sluiten. Voor het platleggen van het hele land worden nog eens 21.000 beveiligers ingezet. In West-Afrika zijn al meer dan 2000 mensen aan ebola overleden, waarvan in Sierra Leone bijna 500. Bij een auto-ongeluk in Jorwert is een dode gevallen. Volgens omstanders ging het om joyriding. Een jongen zou de autosleutels van zijn broer hebben gestolen... en er met diens auto vandoor zijn gegaan. De Friese politie kan het niet bevestigen... maar zegt wel dat er nog meer mensen in de auto zaten. Hoe het daarmee gaat is onbekend. Er is niemand aangehouden. Het weer overwegend droog en zwaar bewolkt met minima van 15 of 16 graden. Verspreidt ook wat nevel of mist die in de loop van de ochtend oplost. De rest van de dag af en toe zon, smiddags landinwaarts kans op een bui...